als hemelsblauw. Dat is het meisje waar ik van hou. Zwerven door de lange nacht. Denkend aan jouw haar zo zacht. Heel de zon ons Iets dat mij gelukkig maakt. Lippen zo als rode sunshine is all